uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zuid-Korea zegt dat er meerdere kogels vanuit Noord-Korea zijn gelost op een bewakingspost bij de grens. Als reactie op de beschietingen heeft Zuid-Korea teruggeschoten. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is niet duidelijk waarom er is geschoten. In Amsterdam-Oost is vannacht een man doodgeschoten. Rond half vier op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan. Even verderop werd een uitgebrande auto met een Duits kenteken gevonden. De politie onderzoekt of de wagen iets met het incident te maken heeft. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De Britse premier Johnson heeft eh, toegegeven dat hij zijn coronabesmetting in eerste instantie heeft onderschat. In een interview met tabloid The Sun zegt Johnson dat hij moeilijk kon geloven... dat zijn gezondheid in een paar dagen zoveel was verslechterd. En ook zegt hij dat zijn artsen nadachten over intubatie... toen hij op de intensive care lag. Dan wordt er een buisje in de luchtpijp geplaatst voor de beademing. Iedereen die met de hogesnelheidstreinen van Thalys en Eurostar reist... moet vanaf morgen een mondmasker dragen. Dat hebben beide bedrijven besloten vanwege maatregelen... die verschillende landen nemen tegen het coronavirus. Mensen die geen masker dragen kunnen worden geweigerd in de treinen van Eurostar. En ook kunnen ze een boete krijgen van de Franse of Belgische autoriteiten. In Amerika zijn de afgelopen 24 uur 1435 mensen overleden aan het coronavirus. Daarmee blijft voor de tweede dag op rij het aantal sterfgevallen in de VS onder de 2000. In het land zijn nu meer dan 66.000 mensen overleden aan het coronavirus. Meer dan 1 miljoen besmettingen zijn vastgesteld. Het weer, wolkenvelden en lokaal kan er een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen.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 Tell me what's the matter? Are you sleeping? come out soon. Make my ample beat warmer. A light way, and bright as day for my sweet little charmer. Ah, she's to meet me in the lane tonight. If the sky is bright and clear, please don't make me wait in vain tonight. Ah, Watching it heart a palpitating, longing for my lady love so deep. Lazy moon, lazy moon, why don't you show your face above the hill? Lazy moon, come out soon. You can make me happy if you will. When my lady sees your face a peeping, promise you'll be keeping. Oh, Miss Thank you. bop Commands advancing. bo To start a prancing. Right and left a glancing. Bo-bo-bo. The moochie dancing. Glide and prancing. Biddle-dee-dangle-dingle with a Texas dummy wiggle. Take your partner and you hold her. Tightly and folder. A little bolder. Just work your shoulders. Snap your fingers one and all in the hole Let the ball. pass ball boom. Commence the dance. Oh yeah. Commence advancing. Holy. To start a prancing. A right and left a glancing. A moochie dancing. Smiling, gliding, prancing. Do the tango jiggle. Do the Texas dummy wiggle. Take your partner and you hold her. Tightly and fold her. A little bolder. Just work your shoulders. Let your fingers one and all. Commands to dance. A beedle-dee-bo commands it A beedle dee to start a prancing. Ooh, right and left a glancing. A moochie dancing, sliding, gliding, dancing. Doodle dangle dingle with a Texas Tommy wiggle. Take your partner and your holder, her tightly and fold a little bolder.